Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in een verklaring keihard uitgehaald... naar zijn belangrijkste partijgenoot in de Senaat, Mitch McConnell. Trump waarschuwt de republikeinse senatoren dat ze in de toekomst niet meer zullen winnen... als ze McConnell behouden als hun leider. Hij noemde McConnell een naargeestig en chagrijnige politicus. McConnell stemde vorige week tegen de veroordeling van Trump in diens tweede afzettingsproces. Maar viel Trump daarna wel ongebruikelijk hard aan. Hij zei dat de mensen die het kapitool bestormden handelden naar de wens en de instructies van de president. Gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben 38 besmettingen met een nieuwe coronavariant ontdekt. Dat zijn er 17 meer dan vanmorgen werd gemeld. Volgens de Britse Gezondheidsdienst zijn er geen aanwijzingen dat deze mutatie mensen zieker maakt of de overdracht vergemakkelijkt. Wel tast de mutatie mogelijk de effectiviteit van vaccins aan. Het Nederlandse RIVM maakt zich mede daarom zorgen over deze nieuwe mutatie. De mutatie is tot nu toe één keer aangetroffen in Nederland... bij iemand die werd getest in de regio Utrecht. Het dodental van het extreme winterweer in de Verenigde Staten is opgelopen naar 16. Onder de doden zijn vier leden van een gezin uit Houston in Texas... die omkwamen bij een brand in hun huis. Ze hadden de open haard aangestoken om warm te blijven nadat de elektriciteit was uitgevallen. In North Carolina liet een tornado een spoor van vernieling en zeker drie doden achter. Door het extreme weer zitten miljoenen Amerikanen zonder stroom, vooral in Texas. In de achtste finales van de Champions League heeft Barcelona een grote nederlaag geleden tegen Paris Saint-Germain. De ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong verloor thuis met 4-1. Kylian Mbappé scoorde drie keer voor de Parijzenaars. In de andere achtste finale won Liverpool met 2-0 bij Leipzig. Het weer. Vannacht regen en een graad of 6.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 till the end of time. si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Louis ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. pues Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, pero, le gustan los títeres huirleando motos a ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. te lo pongo.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 I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. slip away. Slip, slip away. Slip, away. Never let us slip away. Slip away. Slip away.